de man op het perron. Weer stapt hij in dezelfde trein. Van huis per tram naar het station. Het zal tot zijn pensioen zo zijn. zou naar elders kunnen reizen, waar een valse vrijheid lacht. Maar spoedig zou geweten wijzen naar de vrouw die op hem wacht. zal onze liefde winnen, het beseft dat enkel jij genesteld is hier diep van binnen. Niemand komt ooit dichterbij. zie je hem, de man op het perron. Weer stapt hij uit dezelfde trein. Naar huis per tram van het station. Als altijd zal de avond lang zo onze avond zijn.